Inmiddels komt de boel langzaam weer op gang, maar er zijn een hoop mensen gestrand, zoals in Den Bosch. ik sta te wachten op mijn zoon, die komt me ophalen gelukkig. En waar moet u naartoe? Naar Os. Ik hoef niet zo ver meer, maar lopen is toch een heel eind. Ik moet nog helemaal naar Leiden, dus dat wordt nog een dagje. Geen idee. Dit bron, ik ga naar Nijmegen. Wanneer? Ja, weet ik veel. Zoals God het wil langzamerhand, geloof ik hoor. De NS adviseert om voorlopig de reisplanner-app in de gaten te houden. Scholen die volgende week maandag niet opengaan... kunnen rekenen op een bezoekje van de onderwijsinspectie, zegt minister Slop. Vandaag gingen de eerste middelbare scholen weer voor alle leerlingen open. Uiterlijk volgende week moeten ze allemaal open. Minstens 30 jongeren hebben afgelopen week in Naarden voorgedrongen bij het vaccineren, zegt de Gooise GGD. De jongeren deden alsof ze in een risicogroep vielen en op de priklocatie deden ze alsof ze hun uitnodigingsbrief waren vergeten. De GGD gaat nu strenger controleren. En over ongeveer twee weken speelt Oranje zijn eerste EK-wedstrijd. Maar kunnen we die pot op een groot scherm bekijken? Daarover praten de burgemeesters vanavond. Deze man ziet het wel zitten. Maar ja, als het niet mag en er komt geen scherm, dan gaan we maar thuis kijken. Dan zetten we de tv dus in de tuin neer. Maar dan kijken we wel met wie we allemaal gaan kijken hier. dan. Je ziet er altijd nog wel een tv buiten staan en dat gaan we ook gewoon lekker doen. Gezellig. Toch wel lekker eh, met, met mijn zoon en mijn schoondochter en lekker barbecuen. Ja, gezellig. Lekker voetballen kijken. Heerlijk. Eerder werd besloten om die schermen te verbieden... maar burgemeester Halsema van Amsterdam wil het er nog eens over hebben. Zij wil juist veel schermen, zodat overal kleine groepjes kunnen staan... en het juist relatief veilig is. Het weer flink wat zon met een paar wolkjes. 17 graden aan zee tot 24 in Limburg. Morgen komt er nog een schepje bovenop. Dan kan het in het zuiden 26 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. In de regio staat nog zo'n 50 kilometer file. Files met flinke vertraging staan er rond Amsterdam op de A5. Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10. 5 kilometer. Op de A10 zelf, de Nieuwe Meer richting knooppunt Watergraafsmeer... tussen de afrit Haarlem en het Koenplein, 4 kilometer, kost je een kwartier.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 This is the house that we grew up in. Had the same neighbors for years. Short back and sides is how we wore our hair. It all happened here. Well, these are the days we can remember. These are the days we just can't forget. The time will sneak by slowly. There's greater times ahead for us yet. There's greater times ahead for us yet. Never had the money to go to college. We got work and moved away. We'd send letters home to let mama know we were okay. someday I've gotta get back These are the days we can not remember These are the days we just can't forget Though time will sneak by slowly There's greater times ahead for shit There's greater times ahead for shit van hoor. Troy Caser Daily en Greater Times hier bij de National Radio Show. Ja, we zijn er weer. Twee uur lang country, bluegrass, Americana en folk. Iedereen van harte welkom. Er is weer kosten nog moeite gespaard om een hele gevarieerde playlist voor jullie bij elkaar te zoeken. Dus ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. Uh, zoals gewoonlijk natuurlijk is de tweede plaat in de show bluegrass muziek. En daar kennen we ook diverse categorieën in. Dit is er eentje uit de categorie progressieve bluegrass. Maar wat maken ze toch allemaal lekkere muziek. Dit zijn de infamous String Dusters en The Last of the Lucky Ones. I woke up on a Sunday and I noticed something missing from my mind. So many years of trying to save the world started to unwind. nashvilleradio.nl hebben wij weer heel veel muziek binnengekregen de afgelopen week. Ik heb er weer een selectie uitgemaakt voor onze digitale brievenbus. Je gaat dus twee per uur weer voorbij horen komen. We beginnen eerst in Amerika voor de vijfde single van Jessica Lynn Whitty. Dit jaar brengt zij nu al vijf singles uit... en het is de bedoeling dat ze iedere maand een nieuwe single uitbrengt. Ze komt oorspronkelijk uit Denemarken... en deze keer heeft ze gekozen voor een nummer met een boodschap... met een klassiek country sound. Ik zei het al, Jessica Lynn Whitty en dit is Beer Run. It's been years since really. Maak eh, maakt ze toch wat stevigere country muziek. Maar dit was een hele rustige van haar. Jessica Lynn Whitty hoorde je net met Beeren. En nu is het tijd voor wat mountain music. Dit is Alabama. Contact the Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request and comment. Oh, play me some mountain music like Grandma and Grandpa used to play. Then I'll float on down the river to Cajun Hideaway. Say something with lots of feeling. Cause that's where music has to start. London to Nashville, Dollywood to Hollywood, Nashville Radio Show. Let's just say it's raining and you're coming where it's dry. And we strike a conversation while the storm is rolling by. Do you think that you could fall in try Ontario komen ze. Vader Steve, broer Tyler en zus Amanda Wilkinson. Tot 2012 brachten zij een aantal albums uit. En vanaf 2012 gingen broer en zus verder als het duo Small Town Pistols. Daar zal ik binnenkort ook eens wat voor jullie van draaien. Maar dit waren de Wilkinsons en Hypothetically. We gaan nu naar 1982 doen we met Willie Nelson. En och, hij blijft mooi. Elvis, zijn versie is natuurlijk eh, de meest bekende, denk ik. Maar die van Willie is voor mij de mooiste. Dit is You Were Always On My Mind. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best sorry I kippenvel krijg ik van 1982, Willie Nelson en Always On My Mind. Het is eh, tijd geworden voor een nieuwe maandartiest. En deze keer is dat een band uit Nederland. En die heet The Major Dundee band die is in 1977 opgericht in Oosterhout. En bestaat uit de leden Ton Verkooyen, Ferry Tang, Karel Mormbach, Jan Gerrits en niemand minder dan Dick van Altena. In 1978 brengen zij hun eerste single uit. Een nummer dat in Nederland de hitparades bereikt. En dat nummer is The Longer the Distance. Dit is de Nashville Maandartiest. Eh, truck driving man from Arizona And I'm driving my freight from coast to coast Today I hit the road to California What's coming next? Well, I don't know And every time I hear the big wheels roll I'm thinking of the girl I left behind along the highway I Still can see her face so sweet and kind The longer the distance between me and you The stronger my love je Dundee Band uit Nederland. En daar ga je natuurlijk de komende weken veel meer muziek van voorbij horen komen. We hebben wat nieuws voor jullie klaarstaan. Een duet tussen Ronnie Milsap en Vince Gill. En zij zingen over Big Bertha. Well, I'm sitting here wondering Where's my long tall baby now? somebody came and stole her Left me on the bottom side of down I used to take her out on Saturdays And swinging we would go Yeah, I'd take her out on Saturdays And a swinging we would go would do most anything just to swing that gal once more. All right, here we go. She always felt like a dream, right here in my hands. Any cat who's played around with her understands. Well, I'm bluer than a hound dog, barking up a tree, crying, please, please, please, Big Bertha, come on home to me. Well, I hope I never find it the one that took my gal away. Yeah, I hope I never find him, the dude that took my gal away. Mm, Cause if I do, I'm telling you, he'll have the devil to pay. She always felt like a dream, right here in my hand around her understand. Well, I'm bluer than a hound dog, barking up a tree, crying, please, please, please, Big Bertha, come on home to me. Come on home to me. free. Let me say it again. Yeah, I said I know she's just our club, but she always set me free. Let's wind it up. So if you see my big Bertha, tell that gal a hit a few from me. Hall of Famer. Right back at. Hit me. luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. On the wings of a snow Dolly Parton, Loretta Lynn en Tammy Wynette. Oftewel de Hanky Tank Angels uit in 1993 met het nummer Wings of a Dove van het gelijknamige album wat zij toen uitbrachten. En op dat album vind je dus ook dit nummer Wings of a Dove dat in 1960 voor het eerst door Furlin Husky op de plaat werd gezet. We gaan nu naar België voor een single die eind 2020 werd uitgebracht, maar vanwege het succes van deze Belgische zangeres brengen we hem nu weer heel onder de aandacht bij je. Ze heet Lieselotte van Doren. Dit is Country Soul. Left foot, right foot, running for the morning train. It's past eight, too late, sorry boss, my mistake. the gravel road. tijdje op moeten wachten. Maar er is eindelijk weer een nieuw album uit van Travis Tritt. En dat is ons Spotlight album deze week. Het album heet Set in Stone en is vrij recent uitgebracht. Voor dit album is producer Dave Cobb erbij gehaald. En dat is een producer die al werkte met onder andere Chris Stapleton en The High Woman. Op dit album staan elf nummers waarvan Travis aan acht nummers meeschreef. En het is een plaat geworden dat naast country ook Amerikanen en roots invloeden heeft. De eerste twee nummers zijn Stand Your Ground en daarna Smoke in a Bar. Dit is het Nashville Spotlight Album. called a hellraiser, a honky-tonk trailblazer, rebel soul for damn near all my life. And when they tried to change me, never let it phase me. I kept my nose to the grindstone in the ballrooms every night. Played the old songs, few of mine. Did it my way, it worked every time. Don't let no one tell you how to feel. Keep leaning on what you know is real. If you sing alive, they're gonna see right through They'll say they have a crystal ball, but trust me, they don't know it all. There ain't no substitution for the truth. Don't ever let them turn your head to stand your ground. A friend of mine once told me Horse they bought and sold me I think I may have learned a thing or two But you just keep on picking Cause them suits don't buy your tickets. It's an everyday blue collar folks that do. I play the old songs, some of mine. Still do it my way, it works every time. So don't let no one tell you how to feel. Keep leaning on what you know is real. If you sing a lie, you're gonna see right through. Don't ever let them Twilight album. Daddies were daddies, and mamas were saints. What preachers were preaching, you could take to the bank. Kids played outside up until it turned could smoke in a bar. Trucks took a beating, the working man too. You could turn on the six o'clock and get the whole truth. A seatbelt was a backup for mama's right arm. When the world turned slower and you could smoke in twee eerste nummers van ons Spotlight-album Set in Stone van heb je nu zelf een suggestie voor een volgend Spotlight album... mag je dat altijd aan ons laten weten. Stuur even een e-mail naar info.nsvoorradio.nl en vermeld dan even daarin... om welke artiest en welk album het gaat... en natuurlijk welke vier nummers je zou willen horen. Heb je er een leuk verhaal bij? Mag je dat natuurlijk altijd in die e-mail vermelden. Of stuur even een voicemail, sms of WhatsApp naar 06 428 44375. En voor buiten Nederland is dat plus 31 642 is het nu tijd geworden voor volk? Dit is Sarah Jarosh en Hometown.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 Somewhere they fizzled out back in her hometown. Somewhere they fizzled out back in her hometown. Dat was Sarah Jarosh en Hometown. Volkmuziek hier bij de Nashville Radio Show. En dan gaan we nu weer eens even kijken wat er uit onze Nashville fruitautomaat gaat rollen. De Nashville fruitautomaat. De jaren 70. Vrouw. Engelstalig. Dit is de plaat uit de Nashville fruitautomaat. I wish I had button eyes and a red felt nose, a shaggy cotton skin, and just one set of clothes. Sitting on a shelf in a local department store, with no dreams to dream and nothing to be sorry for. I wish I was. Oh, die had ik al lang niet meer gehoord, zeg. Barbara Fairchild met Teddy Bear Song. maar blijft dat toch een mooi nummer. We gaan weer naar onze digitale brievenbus. We hebben weer muziek uit Amerika binnengekregen van Todd Barrow. Neem een beetje van het geluid van Alan Jackson, George Strait en Luke Bryan... en je krijgt de sound van deze Amerikaanse zanger. En dit is zijn nieuwste single en die heet Gun Drive. You are listening to Nashville Country Radio, the best country, bluegrass, and Americana.